Fever. Goedemorgen, welkom bij GoFM op deze zondagmorgen. Een aardige zondagmorgen, een zonnige zondagmorgen met redelijke herfstige temperaturen, althans richting de herfst. Het wordt vandaag een graad of 19. Hey, tot 12 uur heb ik de lekkerste muziek voor je en een paar hele leuke onderwerpen. Dus, stay tuned. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Muziek van onder andere Charles Aznavour. Kan het romantischer op een zondagmorgen als deze? Dance in the old fashioned way. Won't you stay in my arms? Just melt against my skin and let me fashioned way.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 Although she may be cute, she's just a substitute because you're the permanent. Een nummer uit de jaren 60 zou je kunnen zeggen. Van Smokey Robinson en The Miracles. The Tracks of My Tears. Maar het werd pas een hit in de jaren 80. Natuurlijk vanwege de reclame en zo. Ja, want die oude nummers worden natuurlijk heel, heel <laughs> regelmatig gebruikt voor reclamespotjes. En dan komt het opeens weer in de charts. Zo gaat dat. Verder Charles als de voer dus. En het romantische The Old Fashioned Way. In een kwartiertje of zo, of iets meer dan een kwartiertje, gaan we praten. Ja, met een belangwekkende vrouw. Erika van Engel. Zij is de nieuwe directeur van Vrouwen van Nu. Dat is een heel oud instituut niet, maar nog steeds hartstikke actief.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 Though I'm far away, I'll whisper your name into the sky, and I will wake up happy. I wonder why I feel so high, though I am not above the sorrow, heavy hearted till you come. Sophie B. Hawkins. Niet zo'n eh, hele bekende zangeres in Nederland, maar wel iemand met een hele rij prachtige hits in vooral Engeland dus. Um, je hoort daar met As I Lay Me Down. Mhm. Ehm, ja, het wordt een aardige dag als ik zo kijk. Hè. Het is nu een graad of 12, 13 inmiddels. En eh, ja, het loopt op tot een graad of 19 vandaag. Het blijft eh, ja, droog. Er is een hele kleine kans op regen, maar ja, dat is eh, minimaal. Hoewel ik niks meer durf te beloven, want vorige week, <laughs> weet ik nog, beloofde ik je een hele mooie dag. <laughs> nou, niets van terechtgekomen helaas. Het is niet anders. Ja, zo gaat dat. Het blijven voorspellingen. Het is niet anders. Adel hier in de show en Skyfall. Goedemorgen. This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth. but you'll never si j'en crois votre silence, vos yeux pleins d'ennui, nul espoir n'est permis. Pourtant, je veux jouer ma chance, même si, même si, je devais je reprends confiance. Je me dis, je me dis, tout pourrait changer aujourd'hui. Michel heeft natuurlijk hier in de show. Love me, please, love me. En Adele en Skyfall. Ja, nee, we merken het wel. Het is eh, appeloogstseizoen. En daarom zitten we vandaag aan de zelfgemaakte appeltaart. Lekker. Mm. Ja, niet uit de fabriek, gewoon echt zelf gebakken door een van onze collega's. En eh, we zitten hier daaraan eh, te peuzelen. We wel lekker. en er zit echt zo'n hele fijne kaneelsmaak aan. Heerlijk. En wat voor suiker zit erin? Rietsuiker lijkt het wel. Een beetje andere suikersmaak. Heerlijk. Dus, en dat heb jij allemaal niet natuurlijk als je hier niet in de studio zit. En wij lekker wel lange neus. Straks, over een paar minuten al, gaan we praten met Erika van Engel. Zij is de nieuwe directeur van Vrouwen van Nu. De interviewster, mijn collega Margriet Klein, weet ook alles van vrouwenbewegingen en vrouwendingen. Dus dat wordt een gezellig gesprek. Luister zometeen na de Eagles en Peaceful Easy Feeling. sparkling ground. is de grootste vrouwenvereniging van Nederland. In de studio is Erika van Engel en zij is directeur van Vrouwen van Nu. Van harte welkom. Dankjewel. Niet zo lang eh, eh, als directeur, maar wel een geschiedenis bij Vrouwen van Nu. Dat klopt. Kan je dat Ik ben zelf al eh, ehm, een aantal jaar lid van Vrouwen van Nu vanaf, meen vanaf 2017 al met verschillende activiteiten ook deelgenomen altijd aanwezig geweest bij de jaarlijkse events toen die er nog waren. En eh, ook goed contact gehad met mijn voorgangers. En vorig jaar eh, ja, vertrok een van de voorgangers. En eh, kwam de functie vrij van interim directeur. En daar heb ik toen op gesolliciteerd. het ging om een best wel pittige opdracht. Om te kijken wat voor scenario's er mogelijk zijn om Vrouwen van Nu de toekomst in eh, te brengen. En daarnaast het schrijven van een beleidsplan. Dat heb ik gedaan. Eh, dat is allemaal goed ontvangen. En toen kwam de vraag: zou je het ook uitvoering eh, aan willen geven? En daar heb ik ja op gezegd. In 1930 is de Bond voor Boerinnen en Plattelandsvrouwen ontstaan. Uh, men achtte het nodig om die vrouwen op het platteland te verenigen. En zo is in 1930 Vrouwen van Nu ontstaan. De missie van vrouwen van nu is met de kracht van vrouwen de leefomgeving versterken en de stem van vrouwen in de samenleving laten horen. We hebben 25.000 leden verdeeld over het hele land. Mooi. Ehm, wat is eh, het eh, eerste, wat staat bovenaan het lijstje om eh, te gaan doen? Allereerste waar ik nu mee bezig ben, is de eh, organisatie zeg maar oppoetsen. Hè, we hebben een hele mooie organisatie, maar wat u net al zei, van we zijn al bestaan al vanaf 1930. Eh, we hebben voldoende potentie om de toekomst in te gaan. Maar dat mag wel wat opgeschud worden. Dus ik ben nu heel druk bezig om de eh, organisatie samen met een aantal andere actieve leden te herpositioneren. Dus dat we weer als een moderne vereniging in de eh, samenleving staan. Eh, we gaan ons ook veel meer presenteren. We staan volgende week staan we een hele week op een beurs. Ledenwerving, dat is het, ah, de hoogste prioriteit. Want ik zeg altijd: zonder leden geen vereniging. Dus we roepen echt mensen op om uh, eens op onze website te kijken, om activiteiten van ons te bezoeken. En gewoon eens gewoon kennis te komen maken. Ja. We bestaan al heel lang. Maar de mensen kennen ons niet. Dus bij deze roep ik ook vrouwen op die dit eh, interview beluisteren. Om eens te kijken op onze website of gewoon te kijken in hun buurt. Vaak zijn er ook wel activiteiten of praterieën of fietsactiviteiten. Van alles waar wij aanwezig zijn. Kom gezellig een keer eh, kijken en uh, sfeerproeven bij Vrouwen van Nu. Economische zelfstandigheid is een van de onderwerpen waar we ons in de komende drie jaar op gaan richten andere zaken zoals eh, de werkvloer en het behandelen van vrouwen. Ehm, ja, daar wordt ook nog wel eens wat over gezegd. Ja, dat is niet per se een onderwerp. We hebben een aantal onderwerpen benoemd waarmee we aan de slag gaan. Nou, economische zelfstandigheid noemde ik net al. Uh, eenzaamheid is wel één ding wat ook bij ons eh, op de agenda komt te staan. Nou, Vrouwen van Nu is echt een club waarin verbinding naar elkaar omzien echt een belangrijke waarde is. Dus Ehm, wij zeggen ook, wij zijn echt een, een vereniging. Als je lid van ons bent, ben je niet eenzaam. Want er is altijd iemand die naar je omziet. En dat willen we ook veel meer uitdragen. Dat het verenigingsleven echt iets is waarmee je tot nou, hele hoge leeftijd heel erg actief in de samenleving eh, kan blijven staan. Ja. En daarnaast ehm, doen we ook mee met de landelijke campagne eh, Stop geweld tegen vrouwen. Die gaat in november eh, weer draaien. Daar doen verschillende vrouwenorganisaties aan mee. En wij zijn daar dan ook eh, eh, van de partij. Heel veel te doen de komende... Genoeg te ja, doen. Heel veel te doen. Ja. En op vele vlakken, hè? sociaal, maatschappelijk, maar ook nou ja, de eenzaamheid Klopt. bestrijden. Mooi. Ehm, nogmaals bedankt voor deze uitgebreide informatie. Wat ik nog wel aangeven, is dat ik iedereen die dit interview hoort uitnodig om eens eh, te kijken of er een afdeling van Vrouwen van Nu in de buurt is.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 Tja, de één na laatste zondag alweer van september. Dan gaan we alweer naar oktober. <laughs> Hmm, gaan we merken hoor, trouwens met de temperaturen en de regen en de wind en zo. Nou ja, op deze ene laatste zondag dus eh, cadans en in het donker. En voor George Michael met een van zijn bijzondere nummers, One More Try. Goed, wij gaan hier gewoon weer lekker door aan de koffie. We zitten lekker te leuteren over van alles nog wat. We beschouwen de algemene beschouwingen die afgelopen week zijn geweest. En eerlijk is eerlijk, eh, hier zijn allerlei meningen hier in de studio, echt waar. Zo hoort het ook natuurlijk, hè. van alles is hier vertegenwoordigd bij GoFM. Maar we zijn het wel over één ding eens. De debatten waren deze keer op één enkel incidentje na veel inhoudelijker dan anders. Veel minder gescheld en getier. Hmm, zouden ze het zo niet kunnen houden? De muziek gaat door hier bij Go. Ook op deze zondagmorgen. muziek van de Spinners. I'll be around. Kom je er net bij? Goedemorgen. Wees welkom. Blijf welkom. to do. gedragen aan degene die ik lief heb. Hmm. Een eh, mooie antieke van de Mama's en de papa's en de voorkadans in het donker. Wat schiet het op? Uh, eh, zo meteen over een paar minuten, al een minuut of acht, negen. Dan is het alweer tijd voor het tweede uur van de show. Dan gaan we iets meer tempo maken, zoals gebruikelijk op de zondagmorgen. Want ja, de ochtend vordert en misschien ben je alweer helemaal lekker bij de tijd. En dan hebben we ook een reportage van Jeroen van Gent. Want hij eh, is weer de straat op gegaan met zijn blauwe microfoon. En vroeg aan u van alles. En wat hij u gevraagd heeft. Dat hoor je straks over ongeveer een minuut of veertig hier bij GoFam. bed and you're not here there's no one to blame but the drink and my wandering hands. Forget what I said, it's not what I meant. And I can't take it back, I can't unpack the baggage left. van een paar jaar geleden nog maar. Omdat je anders zou zeggen van je draait alleen maar oude meukblokhuizen. Nee, Harry Styles. Hartstikke mooi, redelijk recent. Je hoorde Fallin aan het einde van het eerste uur. Goed, ik ga even van tussen een paar minuten. En daarna ben ik bij je terug in het tweede gedeelte van de show. Dus blijf bij me, blijf bij GoFM. En tot besluit van dit uur een mooie romantische ja, Franse plaat. Een chanson van Mark Hamilton. Comme j'ai toujours envie de me. Tot zo.